Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In België krijgen mensen met griepverschijnselen het advies om thuis te blijven en anders een mondkapje op te doen. Doordat er veel virussen rondgaan is het druk in de ziekenhuizen. Het Belgisch advies is om tot vijf dagen na het begin van de symptomen een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer. En Nederland gaat dat advies voorlopig niet overnemen, zegt minister Agema. Wij zien eh, op dit moment niet hetzelfde beeld als in België. Eh, griep is een bekend virus en, eh, en het is ook griepseizoen en virusseizoen. We hebben ook veel last van het RS-virus. En dat uh, norovirus ook, eh, dus eh, dat houden we allemaal goed in de gaten. Het, ja, het is op dit moment niet zo dat we ons extra zorgen maken over de ontwikkeling van welk virus dan ook. Bij een barbershop in Almelo heeft afgelopen nacht een flinke brand gewoed. De politie en brandweer doen daar nu volop onderzoek... omdat er verdachte omstandigheden zouden zijn. Ze denken dat de brand misschien is aangestoken. Er raakte niemand gewond en de politie is nog op zoek naar getuigen. Gladheid op de weg heeft op meerdere plekken in ons land voor ongelukken gezorgd. In Donderen, in Drenthe, raakte een vrachtauto van de weg. En ergens anders kwam een automobilist in het water terecht. Ook in Limburg en Brabant waren auto-ongelukken. Rijkswaterstaat zegt dat ze gisteravond en afgelopen nacht... ruim 5 miljoen kilo aan zout hebben gestrooid over 66.000 kilometer weg. En binnenkort kan je letterlijk komen in een parkeergarage in Utrecht, als het aan de gemeente ligt. Parkeergarage Paardenveld in het centrum wordt voor een groot deel te omgebouwd tot een plek waar 15 sekswerkers aan de slag kunnen. Verslaggever Vincent van Rijn vroeg mensen die in de buurt wonen wat ze van die plannen vinden. Ik heb er eigenlijk niet echt nog een mening over. Ik wilde wel wat meer informatie over hebben. Nou ja, dat is een eh, volkomen vervreemde, eh, eh, vervreemd idee van een stel domme ambtenaren. Daarom? Nou, omdat je dat gewoon snapt dat je dat gewoon niet in een, eh, in een woonwijk moet doen. U bent niet meteen bezorgd? Nee, niet meteen. Nee, kijk, het, het, wordt, wordt ook in, het komt intern natuurlijk. Het is geen raamprostitutie, hè. En binnenkort is er een bewonersavond. De gemeente zegt dat het nog minimaal anderhalf jaar duurt... voordat mensen in die parkeergarage van Beel kunnen gaan. Het weer dan nog. Vanmiddag begint op de meeste plekken zonnig...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 Minister Bruins ziet geen reden om het oorlogsarchief te sluiten of offline te halen. Er bleken ook dossiers bij te zetten van slachtoffers... en mensen die onterecht werden beschuldigd van collaboratie. Bruins erkent dat dat pijnlijk is, maar noemt het onvermijdelijk dat dat per ongeluk is gebeurd. Het mondkapjesadvies in Nederland blijft ongewijzigd. België heeft sinds gisteren dat advies aangescherpt vanwege verschillende virussen... maar minister Agema zegt dat dat in Nederland niet nodig is. Het weer. In het noorden nog kans op een winterse bui... maar verder droog en af en toe zon bij 2 tot 6 graden.